Lot Lewin met het NOS Journaal. De verdeling van hulpgoederen over het aardbevingsgebied in Turkije verloopt moeizaam. Dat zegt de directeur van Oxfam Novib en actievoorzitter van Giro 555, Michiel Servaas. Het is volgens hem moeilijk om de tonnen aan goederen die binnenkomen goed in kaart te brengen en te verspreiden. In veel getroffen dorpen en steden staat geen hal meer overeind die als distributiecentrum kan dienen. Dus alle spullen staan op straat. Volgens Servaas is er voldoende water en kleding, maar zijn er meer tenten en noodgebouwen nodig ook is er op veel plekken te weinig sanitair. De Duitse overheid gaat visa verstrekken aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië met familie in Duitsland. Ze kunnen dan maximaal drie maanden bij familie logeren. Het verstrekken van een visum zou zonder veel bureaucratie moeten verlopen, lieten de betrokken ministeries weten, want veel slachtoffers zijn hun paspoort kwijt. De Partij van de Arbeid wil dat ook Nederland het visabeleid voor slachtoffers van de aardbevingen gaat versoepelen. In Frankrijk is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Bijna een miljoen mensen gingen de straat op, onder meer in Parijs, Nice, Marseille en Toulouse. Op 7 maart willen de vakbonden een landelijke staking organiseren vanwege de pensioenplannen en andere hervormingen. Vlak voor de Miss België-verkiezing in de provincie West-Vlaanderen is een gewapende man opgepakt. Volgens de politie was hij mogelijk van plan om een aanslag te plegen. De man werd net voor de start van de verkiezing in pretpark Plopsaland opgepakt. Hij had een vuurwapen bij zich en ook in zijn auto lag een wapen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws had hij ook chemicaliën bij zich. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. En het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of drie. Lokaal kans op wat mistbanken. Morgen begint de dag grijs. Later is er ook wat ruimte voor de zon en het wordt 9 of 10 graden.